met In een ziekenhuis in Horen is sporttekenaar Dick Bruinestein overleden. Hij werd onder meer bekend van zijn sportkarikaturen in de uitzendingen van Studio Sport... en van Appie Happy, een dagelijkse voetbalstrip in een aantal kranten. In 2007 was er vanwege zijn 80ste verjaardag een overzichtstentoonstelling van zijn werk... in het Nederlands Stripmuseum in Groningen. Dick Bruinestein was 84. De premier van Maleisië roept de ontvoerders van het Nederlandse jongetje Nayati op om hem geen kwaad te doen. Op Twitter spreekt premier Najib Razak zijn bezorgdheid uit. Hij roept iedereen op om te bidden en om via sociale media naar de 12-jarige jongen te zoeken. Gisteren werd Nayati uit Son en Breugel ontvoerd in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Er is voor zover bekend geen losgeld geëist. Ziekenhuizen melden lang niet alle verdachte sterfgevallen, concludeert RTL Nieuws uit eigen onderzoek. In 2009 werden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg bijna 250 gevallen gemeld, waarbij mogelijk een medische fout is gemaakt. In een rapport uit dat jaar wordt aannemelijk gemaakt dat er jaarlijks bijna 2000 patiënten overlijden door een fout. Er zouden dus ruim 1700 gevallen niet worden aangemeld. Ziekenhuizen zijn dat wel verplicht. De VVD eist opheldering van minister Schippers van Volksgezondheid. De Libische leider Muammar Gaddafi heeft in 2007 geld toegezegd voor de verkiezingscampagne van de Franse president Sarkozy. Een Franse nieuwssite zegt over documenten te beschikken waarin dat staat. Gaddafi wilde 50 miljoen euro overmaken aan de UMP, de partij van Sarkozy. Of dat ook is gebeurd is niet duidelijk. Sarkozy heeft al meerdere malen ontkend dat hij geld heeft gekregen van Gaddafi's regime. Het weer, vanavond vooral in het westen regen. Morgen bewolkt en vooral smiddags buien. Het wordt dan zo'n 16 graden.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 ZFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort bijzonder goedenavond. Zoals van ons gewend bent, iedere zaterdagavond eerst uur het beste van dance en R&B in de mix op de radio. En het tweede en derde uurtje, derde uurtje, DJ Mauzo in de mix op de radio met zijn Global House Vibes. Dit uur natuurlijk een hoop lekkere muziek, een beetje showbiz nieuws. En muziek Usher, ik heb Carly Rae Jepsen meegenomen. De Bingo Players, maar nu eerst Afrojack en Sherman Lodgy met Can't Stop Me. Bingo Players. Samen met Heather Bright met Don't Blame the Party. En daarvoor Afrojack en Shermanology met Can't Stop Me. The Nightwalk, iedere zaterdagavond tussen 9 en middernacht. Het bij Mario Zandvoort. Zometeen, blokje met showbiz nieuws. Onder andere nieuws over Jessie J. Jessie J. Zo, ik heb vandaag een beetje spraakproblemen. Jessie J, Rihanna, Katy Perry. En misschien ook nog nieuws over Angelina Jolie. Rustig even muziek. Muziek van Usher met Climax. Wanneer is deze plaat van Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe. I Zandvoort. Mario, Mario Zandvoort. isn't enough. You get upset, we argue too much. We made a mess of what it used to be love, so oh, why do I care? I care at all. Carly Ray Jepsen met Call Me Maybe. Het is even tijd voor een beetje shownieuws. NW Nightwalks, show facts. Sorry mannen, maar dan had de droom dat je ooit nog eens wakker zou worden naast Jesse J. Kan de prullenbak in. De zangeres heeft namelijk toegegeven dat ze van vrouwenliefde is. Terwijl ze is pot. Althans, dat staat in een biografie die over haar is verschenen. Chloe van heeft het levensverhaal van Jesse J. so far neergepet. In het boek claimt ze dat platenbazen Jessie dwingen om haar seksuele voorkeur verborgen te houden. Omdat dat beter zou zijn voor de verkoopcijfers. En dus doet Jessie J alsof ze bioseksueel is. In het boek valt te lezen dat de Jessie op haar 17 ontdekte dat ze op vrouwen valt. verder beschrijft Claude dat Jessie last heeft van het syndroom van Wolf Parkinson White. Een geboren hartafwijking die ervoor kan zorgen dat het hart vier keer sneller klopt dan de bedoeling is. En zo lees je dan ook weer eens wat. En paniek onder de leden van de wereldwijde Rihanna fanclubs. Hun idool lijkt een pretpoederverslaving aan ontwikkelen te zijn. Bron van alle ellende is een foto waarop ze te zien is met een witachtige, poederachtige substantie van het hoofd. En een van haar bodyguards snuffelt. En omdat dat soort dingen altijd binnen no time op internet staan... is het wachten op de stroom verontwaardigde reacties. Een bloemlezing? yep, nee maar kook, je zult sterven... schrijft een van haar volgers. En een ander, ik hoop dat ze ermee stopt... anders eindigt ze net zoals Whitney Houston. En dat is wellicht een beetje op de zaken vooruit lopen... maar we houden het voor je in de gaten. En op het internet, als je naar eh, brunoexpress.nl gaat... dan eh, kan je ook nog eens foto's vinden van het feit dat ze... ja, dat ze druk bezig is met, uh, met het pretpoederen spulletje. Oftewel, zoals wij dat zeggen, het is gewoon cocaïne. Maar in de term, het is eh, ja, een wit verdachte substantie, zoals ze dat zo mooi zeggen. De Nightwalk, iedere zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Zometeen terug in de tijd met Jesse Jeff en The Fresh Prince. Nee, DJ Fresh featuring Rita Ora met Hot Right Now. Die heb ik ook voor je. En de Swiss House Mafia nu op de met Greyhound. The most back-to-back -back beats. Nightwalk. Fence. Fresh featuring Rita Ora met Hot Right Now. En daarvoor hoorde je de Swedish House Mafia met Greyhound. TFM Zandvoort en Nikewalk iedere zaterdagavond tussen 9 en middernacht. En het eerste uurtje. Een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Oftewel het beste van dance en R&B in de mix op de radio. En straks in het tweede en derde uurtje DJ Mauzo in de mix met zijn Global House Vibes. En nog even een beetje shownieuws voor je. de veel nadenken is nooit goed. En ook Katy Perry heeft haar dat te lang de vrije loop gelaten. Tijdens een rondreis door India kwam ze namelijk tot de conclusie dat ze haar ex-man Russell toch wel eigenlijk heel erg graag terug wil. Katie reist in een eentje af naar haar favoriete land... en niet toevallig het land waar ze in 2010 met Russell trouwde. Alle leuke herinneringen kwamen weer bovendrijven... vertelt een bron in de US Weekly. Ze mist Russell vreselijk. Sterker nog, ze wil hem terug. Katie heeft echt het gevoel dat ze haar soulmate gewoon kwijt is. En voordat je weddenschappen gaat afsluiten op eventuele verzoening... volgens een vriend van de twee kan Katie dat op de buik schrijven. Op dit moment kosten ze zelfs moeite om vrienden te blijven. Op dit moment gaat het gewoon niet zo goed tussen die twee. Dus eh, ja, dan... Eh, hè? En afgelopen week onthulde Brangelina dat ze gaan terug. En bij een verloving wordt natuurlijk een ring. De waarde van Angelina's vinger wordt geschat op zo'n 250.000 dollar. Ja, dat is een hoop geld, maar stel nou dat je een goedkope imitatie zoekt voor de ring... kun je terecht bij een slimme juwelier. Hij biedt namelijk een ring van kristal en zilver die erg veel lijkt op die van, van Jolie. En die omrekent, eh, omgerekend zo'n 900 euro kost. Dus ook de markt wil toch een beetje verdienen met de imitatie van eh, de ring die, uh, die op de vinger van Angelina Jolie zit. Dus ja, slimme man natuurlijk, hè. Zie je mijn antwoord? The Nightwalk. Zometeen muziek, wat ik er straks al zei, terug in de tijd. Met Jesse Jeff van de Fresh Prince met Summertime. Dit jaar 1991 alweer. Maar nu is het laatst vergeten van Olly Murs met Oh My Goodness. Oh my goodness, I can't hide it. You just smiled when you walked by me, oh. My goodness, warning signs that no one showed me. Lost control, but please don't hold me back. Gonna go for it I hope you're ready for it all.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 En ook hoorde die laatste schreeuw van Olly Murs met Oh My Goodness. Zometeen muziek van Selena Gomez en The Scene. Met Love You Like a Love Song. Alleen aan de Alias Radio Mix. Maar nu is uh, eh, Cerebro. Moeilijke naam. Komen uit de eh, een Oostblokland. ik ben niet ergens gezet ver weg in het, eh, het oosten van eh, Europa. Cerebro met Mama Lover. Je nu hier in de Nightwalk op ZFM Zandvoort. op de achtergrond schallen En zachte bons schallen maar net Mijn gedachten in ontspannen Zak ik weg met een lichtblauwe hemel Als in de zeebel Zweven in de space in de speelveld De zee helpt je mee Telt breiden, je brein Zelf breed stellen Je weet zelf de meest gezellige feest Animal deelt het gevoel in de zomer cocktail, ik houd koel in de zomer Spoel in de zomer Als je snapt wat ik bedoel Ik ben een dromer, stoel lekker bruin bakken Hoe moet ik zeggen, lekker brons bakken Het zijn de dingen die me trots maken Wanneer die zonnestralen comfortabel Mijn voormatig gezond laten verschijnen CFM Zandvoort. The Nightwalk. Hoor de muziek van Demi eh, Lovato met Give Your Heart a Break. Nou, nog een keer opnieuw. Demi Lovato met Give Your Heart a Break. Nou, voor muziek van Ali B en Brace met Summertime. Want ja, de zomer mag er toch nu wel eens een keertje aankomen, hè? Het is af en toe dat je denkt voor lekker weer. En dan ineens weer een bak met regen. Ook dan Gomez komen voorbij samen met The Scene. Met de eh, Love You Like a Love Song. En Sabreo Cerebro, moet ik zeggen, met Mama Lover. En zoals altijd komt er ook weer een eind aan het eerste uur van de, de Nightwalk. Zometeen twee uur lang het beste van Dance in the Mix. Met onze eigen resident DJ Mouse. ik laat je achter met uh, Chesto. Samen met Wolfgang Gardner en Luciana met We Own The Night. En ik zeg tot zometeen na de break.